In 2020 moet de uitstoot met 40 tot 45 procent zijn verminderd in vergelijking met 2005. Daarmee gaat China verder dan de Verenigde Staten. Het Witte Huis heeft gezegd dat er een plan ligt om de CO2-uitstoot met 17% te verlagen. China en de Verenigde Staten zijn de grootste producenten van broeikasgassen. China kondigt verder aan dat premier Wen, eh, Wen naar Kopenhagen gaat om mee te doen aan de VN-klimaattop die over de twee weken begint. En ook president Obama zal bij de opening van de top aanwezig zijn. De Europese Unie had eerder China en de VS gevraagd om met concrete doelstellingen te komen... en daarmee wordt de kans groter dat er een effectief akkoord zou komen in Kopenhagen. Binnen drie jaar kunnen reizigers in alle intercities van de NS en alle treinen van Arriva gratis internetten. Minister Eurlings geeft de bedrijven 16 miljoen euro om dat mogelijk te maken. De vervoerders investeren er zelf ook in. De eerste reizigers kunnen in 2010 met hun laptop of mobiele telefoon gebruik maken van het internet. De investering van Eurlings volgt op een amendement van het PvdA-kamerlid Samson. De gratis internettoegang moet reizen per trein aantrekkelijker maken. Arriva hield eerder dit jaar al een proef met het internet op het traject Groningen-Leeuwarden. Voor de tweede keer dit jaar is er een grote controleactie aan de gang op een recreatiepark in het Noord-Brabantse Bakel. Politie, gemeente, douane en de Belastingdienst werken daarin samen. Het park wordt gezien als een verzamelplaats van allerlei illegale activiteiten. Wordt onder meer gecontroleerd op illegale bewoning, belastingsschulden en hennepkwekerijen. In maart dit jaar was er ook al eens een controleactie op het park in Bakel. En toen werden drie illegale cafés, een drankenhandel en een lingeriezaak gesloten. Het weer met eh, eerst wat kans op buien, met eh, onweer en hagel. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 10. En eh, morgen opnieuw buien en een graad of 8.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 Oh yeah, I know goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there, walking down the street. love somebody, set them free. that's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me.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 One day everything's gonna be fine living mágico.